Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie heeft tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht vanmiddag een trein stilgezet. In die trein zaten volgens passagiers drie mensen die een verdachte indruk maakten. De drie zijn door de politie uit de trein gehaald. Hun bagage is gecontroleerd, maar er is niets verdachts gevonden. Twee van de drie mochten weer gaan, de derde moest mee naar het bureau voor een controle van zijn identiteitsbewijs. De FNV roept treinconducteurs op om maandag geen kaartjes te controleren. De vakbond wil zich zo verzetten tegen maatregelen om een aantal dubbeldekstreinen zonder tweede conducteur te laten rijden. De NS wil op alle dubbeldekkers naar één conducteur, maar de FNV vreest voor de veiligheid van het personeel en heeft de conducteurs opgeroepen tot actie. De komende vijf jaar gaat de gaswinning in Groningen omlaag naar 24 miljard kub per jaar. Alleen in koude winters en andere noodgevallen mag dat meer worden. In juni was dit al een ontwerpbesluit van het kabinet, nu is het definitief. De verlaging van de gaswinning en het voorkomen van schommelingen in de hoeveelheid moet leiden tot minder aardbevingen in Groningen. Jaarlijks wordt gekeken of dit gaswinningsbesluit nog steeds juist is... of dat er door nieuwe kennis of andere omstandigheden van afgeweken moet worden. Een ex-werknemer van de Franse bank Société Générale moet van de Franse rechter de bank een miljoen euro terugbetalen. Het gaat om Jérôme Kerviel, een effectenhandelaar van wie in 2008 bekend werd dat hij door speculaties op termijnmarkten 4,9 miljard euro van de bank had verloren. Hij zou eerst dat hele bedrag moeten terugbetalen, maar de rechter vindt dat Kerviel slechts deels verantwoordelijk is voor de grote verliezen van Société Générale. Het weer. Flinke periode met zon, maar in het oosten kans op een buit is 18 tot 22 graden. Vannacht met 6 graden koud. Morgen dan opnieuw volop zon en zo'n 23 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. De files met de meeste vertraging staan in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Afrit Bunschoten 10 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, één rijstrook is dicht. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwoude 10 kilometer file met drie kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere en Lelystad een half uur vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwen een kwartier. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.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 Hey, de nummer 14 gaan we nog voor je draaien. Straks weer een eh, klein race een beetje voordat we aan de top 10 gaan beginnen. Dit is Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. You can be my guiding light.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 Eh, deze week Britney Spears met eh, Make Me. En dat doet ze niet alleen zoals je hoorde. Samen met eh, G-Eazy was dat. Hey, tijd voor een kleine resume mee voordat we aan de top 10 gaan beginnen van deze week. Waar waren we gebleven? Volgens mij bij... Uh, doe maar 21. Celine Gomez is dat met Kill 'Em With Kindness. De nummer 20 van deze week is uh, samen met Julia Michaels met Care Me. Pas twee weken in de lijst. De nummer 19 eh, dan is 16 weken lang in de lijst. James Bay met eh, Best Fake Smile. Op 18 vinden we Kanks vs. Cooking on Three Burners met This Girl. En de nummer 17 Ariana Grande met Dangerous Woman. De nummer 16 dan Ellie Golding, Still Falling For You. En de nummer 15 Justin Timberlake met uh, Can't Stop The Feeling. De nummer 14 dan Mike Perry samen met eh, Shy Martin met The Ocean. En op eh, nummer 13 vinden we dan Clean Bandit samen met Louisa Johnson met Cheers.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 En daarvoor hoorde je Katy Perry, de nummer 8 van eh, deze week met Rise. inderdaad, zoals iedere week wordt op dit moment de eh, top 40 gepresenteerd van Nederland. En die ga ik even in eh, vogelvlucht een beetje doornemen. En als ik vogelvlucht zeg, dan bedoel ik ook eh, <laughs> vogelvlucht. Op nummer 40 staat Cheap Thrills van de Sia. Nieuw binnengekomen op 33 is Hailey Steinfeld samen met Gray en Z met Starving. Nieuw binnengekomen ook op 26 is Dragon Bone Man met Human. En op 18 is nieuw binnengekomen Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest we gaan kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40, die ziet er als volgt uit. Mike Perry samen met Shai Martin met uh, The Ocean op nummer 10. Sam Veld met Summer and op eh, nummer 9. Sean Mendes met Treat You Better op nummer 8. Op nummer 7 staat dan eh, Imani met Don't Be So Shy. En op nummer 6 staat uh, Guess van uh, ja, die Nederlandse jongens. op nummer 5 Martin Garrix samen met Beverexa in The Name of Love. En op nummer 4 Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Op nummer 3 vinden we dan eh, Major Lazer samen met Justin Bieber en eh, Meu met eh, Cold Water.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 Maar eerst ga ik wat nieuwtjes vertellen aan je. Ik zit eigenlijk nog steeds aan wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand te zoeken. Ah, ik heb er nog wel eentje van wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand. Hij was de snelste stijger deze week. Maar ja, dat is niet zo dinderend als eh, een echte wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand. Had ik al gezegd wat de fuck of niet op de radio? Volgens mij heb ik nog geen wat de fuck gezegd op de radio. Maar uh, <laughs> Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Uitzending. Heb je al zin in je uitzending? Ja, hartstikke. Mooi. Zo direct naar de klok van 5 uur. Hè. Je hoort hem al. Eh, Hans uh, Wassenaar. Die mag weer twee uur lang Zandvoort door gaan draaien. Kijken of het wat gaat worden. Welke, welke, welke kans zal die gaan opdraaien vandaag? Links of rechts of Nou ja, daar laat ik aan jou thuis over. Blijf gewoon luisteren dus naar 5 eh, uur. Hey, eh, Puff Daddy dan. Puff Daddy moet ik zeggen. Heeft een bedrag van 9 eh, ton geschonken aan de Howard University. Ja, is dat boeien? Nou, eigenlijk niet. Maar de rapper onthulde zijn schenking tijdens zijn concert in Washington afgelopen donderdag. Daarmee wil hij iedereen een helpende hand bieden voor wie die studio niet kan, studie niet kan financieren. Het geld zal gebruikt worden in het Sean Combs Scholarship Fund dat de eh, studiebeurzen zal gaan verstrikken. Nou, P. Eh, Diddy, goed gedaan. Hé, hey, Sarah Larsen dan. Ja, ja, ja, ik hoor Windows opstarten, ja. Maakt niet uit. Hey, uh, Sarah Larsen dan, nog niet droog achter de oren. En vers in de muziekwereld wist uh, Sarah Larsen zich wel staande te houden... <laughs> hey, even wat anders hoor. Frank stuurt uh, een eh, berichtje of die aanstaande maandag weer mee kan uh, eh, repeteren. Want als het goed is zijn ze dan nu allemaal. Nou Frank, ik weet niet, maar Charles zit hier niet. <laughs> Nee, Sarah Larsen, op Facebook staat ook. over. Daar kan ik even misbruik van gaan maken zo direct. Dat is wel leuk. Nee, Sarah weet nog niet goed hoe haar succes drie jaar geleden begon met de nummer 1 hit in Zweden. Ze was toen 15 en eh, ze zegt, een, eh, ik begon er eh, en er waren eigenlijk alleen maar mannen van middelbare leeftijd die wisten wat ze deden. Dus toen ik 15 was en nee zei, was dat eng. Maar ik had tijd om mijn eigen waarde te ontwikkelen en de bekwaamheid om nee te zeggen. Want dat is het belangrijkste ding wat je kunt doen. Al dus de inmiddels 18-jarige Zara Larsen. Nou, de Zweedse zangeres vertelde in het interview met de NMI... ook over haar belangrijkste inspiratie voor haar nummers. Geen idee eigenlijk, zegt ze. Ik wil niet zingen over wie ik ben. Want zelfs bij de vraag eh, zeggen eens iets over jezelf weet ik niets te zeggen. Oh, ik ben een blij meisje, maar af en toe ook heel triest. Mensen zijn zo complex, al dus Zara Larsen. Nou, sinds haar eh, top 40 minuut stond uh, eh, Zara Larsen 54 weken onafgebroken in de lijst genoteerd. En inmiddels is haar nieuwe single Ain't My Fault verschenen. Echter is die nog niet in de lijst terechtgekomen. Te de kans dat hij in de komende week op de lijst eh, van Europa terecht gaat komen is aanwezig. Wil je dat weten, ga dan naar eh, facebook.com Breakdown. Daar zal ik de komende weken de lijst op eh, publiceren. Hier op CFM Luister heeft even geen zin. Maar dat is niet erg. Kijk gewoon op de Euro Breakdown op de Facebookpagina. Dan komt het helemaal goed. Hey, Britney Spears is te grazen genomen door haar eigen kinderen. Ze is in de mailing genomen, oftewel in de maling genomen. Afgelopen woensdag noemde Spears eh, de 11-jarige Sean en de 10-jarige Jaden heel even rotkinderen. In een filmpje vertelt Sean dat ze de telefoon van hun moeder hebben gestolen. Nou, als Business Spears net uit bed komt, laat Sean haar schrikken door enorm te schreeuwen. Waarna Britney onderuit gaat. Nou, ondanks dat eh, Britney zeker niet heeft eh, genoten van het moment... deelde ze het filmpje wel via Instagram. Ik weet niet of je er zin in hebt om te kijken, maar kijk gewoon anders even als je er ook geen zin in hebt. Is wel grappig. Hey, Ariane Grande dan, die heeft een eh, nieuw eh, item eh, op de markt gezet. Vanaf nu kun je, kun je rondlopen met een onvervalste koptelefoon van deze zangeres. De Cat Ear Headphone is al een tijdje op de markt... maar heeft nu een speciale Ariane Grande versie gekregen. Nou, voor het bedrag van de schamelijke 135 euro is het apparaat te bestellen bij Brookstone. Daarvoor krijg je een draadloze koptelefoon met externe luidsprekers. Die zijn weggewerkt in de oortjes bovenop de <laughs> hoofdband. Handig als je toch nog even wat muziek wilt eh, delen met eh, anderen om je heen. Nou ja, ik weet niet of dat heel handig is, maar... Eh, de zangeres heeft haar handtekening op de schelpen geplaatst... en ook kun je de kleur aanpassen afhankelijk van je stemming... met de kleuren blauw, groen, paars, oranje, wit, rood, geel en roze niet te vergeten. Ook kunnen speciale lichtjes worden aangezet om de sfeer te verhogen. Nou, nou, de speciale limited edition cat ear headphones zijn te bestellen... en worden halverwege november dan uitgeleverd. Ik zit naar foto's ervan te kijken, maar ja... Nou, wat zou ik zeggen? Nou, laat maar zitten. Ik eh, zeg maar niks. Hey, door met de hitlijsten, maar eh, doen we met eh, nummer 4 van deze week. Heerlijke zomerse plaat. Dit weekend gaat ook nog een klein rukkie zomer worden, heb ik begrepen. Dus zet deze plaat gewoon lekker op dan. zo leger is dit. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. dus eh, van Alvaro Soler. Hey, voordat we aan de top 3 gaan beginnen, gaan we eerst luisteren hoe die er vorige week uitzag.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 Plaat die 18 weken lang in de lijst zit en blijven zitten is uh, deze week. Dit is Sigala met Give Me Your Love. Samen met John Newman en Na Rogers dan. Sigala, Give Me Your Love. De nummer 3 van deze week.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 spent the summer on you. Van eh, deze week Sam Veld samen met Lucas en Steve en World. Summer and You wederom eh, blijven zitten op een hele mooie tweede plaats. En ondertussen alweer 13 eh, weken in de lijst. Plaat die nog niet zo lang in de lijst is, maar 7 weken, is deze. Major Laser. What else can we do when we're feeling Eh, Major Lazer samen met eh, Justin Bieber en uh, Meu. Cold Water, de nummer 1 deze week in de Europese top 40. Hey, het zit er alweer op, deze uitzending van deze week. Volgende week dus ben ik er niet. Die week erop waarschijnlijk ook niet. Die week daarop waarschijnlijk ook niet. En misschien die week daarop wel. Wat sowieso wel is, is na vijf uur de, de Zandvoortse... ja, Muppet Show kan ik wel zeggen. Uh, Zandvoort draait door. Uh, zo direct tussen 5 en uh, eh, 7. Woldorf eh, zelf zal het achter het mengpaneel zetten. En eh, Stedtler neemt plaats achter de microfoon. En dan hebben we nog natuurlijk... Nou ja, absoluut. Hey, de aflevering van deze week zit erop. 7 stijgers hadden 21 zittenblijvers, 11 dalers en één nieuwe binnenkomen. Ik bedank je weer voor het luisteren naar de aflevering 39 van vrijdag 23 september 2016. Veel plezier zo direct met Zandvoort door.